Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de controles. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valburg wordt gecontroleerd. En verder op de A16 Breda Belgische grens tussen Breda en de Belgische grens.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 Grand Boogie. Aan het einde hoorden we er nog een geweldig orkest achter. En dat klopt ook, want eh, er is een opname. Dit is een opname van uh, Pia Beck waar zij zich omringt met eh, Nederlandse pareltjes. Klaas Wit, Bert Boeren, Bob Kaper, Herman Schoonderwald, Peter Niewerf op de gitaar, Henk Haverhoek op de bas en Huub Jansen drums. De halve Dutch Winkelders Band. Ja, die zingt natuurlijk ook als entertainer. En samen met deze muzikanten is het goed te horen in het nummer What Does It Take? It takes an earthquake To move a mountain, it takes a typhoon to churn up the sea. But what does it take to make you take to me? It takes a heat wave to melt an iceberg. It takes a blossom to bother a bee. But what does it take to make you take to me? You can have the moon. You can have the moon. Anything you say. Anything you say. Only say it soon. While you are around, it takes a feather, feather. to knock me over. over. It takes a nitwit to tell you I'm free. Cause baby I'm just your humble servant Make it for the When you're around it takes a feather To knock me over It takes a nitwit to tell you I'm free Cause baby I'm just your humble servant Making this perfectly So what does it when you I'll never more roam I'm coming Virginia My Dixieland home Stop the traffic to Dixie Hold it right on the line Don't want nothing come betwixt me And that old home of mine I'm so tired and lonely Every hour seems a day For there's one and one only Understands what I say I'm coming, Virginia, coming to stay can win ya. I'll never. Dinah Shore, I'm Coming Virginia. We zijn vandaag, uh, we, we, zijn nu aangeland in een blokje waar eh, zangeressen elkaar opvolgen. Ik heb een eh, cd van een Franse groep Stop Chorus, Stop Chorus, Jazz New Orleans. En daar ehm, hoort u een Franse zangeres, I'm gonna sit right down and write myself a letter. En daar komt natuurlijk de prachtige zin in. It came, it came from you. It came from you. Stop chorus met I'm Gonna Sit Right Down. I'm gonna sit right down and write my a letter care from you I'm gonna write words are so sweet They're gonna knock me off my feet Kisses on the bell I'll be glad I got them I'm gonna smile and say Hope you're feeling better and send with love the way you do. I'm gonna sit right down and done the best that I could do All for you, now we're through Sunshine brings danger inside this heart of mine Blue skies taunt me Memories haunt me you don't want me Let me be alone and have my cry Outside it's sunny But that's a real bad sign Love is a stranger Inside this heart of mine It's a real bad sign Love is a stranger Inside this heart of mine Inside this heart of mine Ja, Catherine Russell. Eh, zijn een beetje, stem. een <laughs> beetje verrast. <laughs> maar in het eh, blokje vocalisten eh, mag ze zeker niet ontbreken. We gaan dit blokje afsluiten met, eh, met wie? Met Stacey Kent. Het is een zangeres die heb ik al een aantal keer eerder gedraaid. Een, ik geloof een Engelse zangeres met een Franse vader. En daarom is haar Frans heel erg goed. we gaan luisteren naar Petit Rian. beaucoup. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien. pense à tout, ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous, évidemment ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout les rien qui me venait de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous Moi, je veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou. Ce sont ces petits Garden Blues. Gespeeld door Stopchorus met een mooie bassolo van Bernard Guibert. En dan nu naar iets heel anders. Tot nu toe hebben wij in dit programma allemaal eh, orkesten laten horen waar mooie arrangementen waren. Waar ze ze met z'n allen producten brachten. Nu gaan we terug naar een, uh, een kleine stille ode aan eh, Duke Ellington, gespeeld door een duo. Mulgrew Miller op piano en Niels Henning Pedersen op de bas. De Deense, de Zweedse, Deense, de Scandinavische bassist, zou ik maar zeggen. Die eh, ook al een jaar geleden overleden is. In een um, hele mooi samenspel, de Sea Jam Blues. Getz en Chad Baker, twee giganten, samen in een live-opname in, eh, in Zweden opgenomen in 1983 met George Mraz op de bas, Victor Louis drums en Jimmy McNeely op piano. Wat ga jij laten horen? Ja, ik haal dus wel eens wat van eh, eh, YouTube. Ik draai wel eens wat van YouTube. En op YouTube zijn de mogelijkheden eigenlijk eindeloos. En nou, alles wordt erop gezet hele oude recordings, zoals die uit 1903. Eh, ja, nou, dat, dat soort dingen dat vind je niet meer op cd, maar dat vind je alleen nog... Eh, op YouTube. Op YouTube. En, ehm, en daar vond ik ook dus eh, een, een duet tussen Diana Shore en Pearl Bailey. en, Is dat die opname waar ze elkaar over troeven en waar ze uit gaan leggen wat de een zingt gaat de ander vertalen. Ja, dus precies, precies. Maar, eh, Diana Shore die zingt Mac the Knife en Pearl Bailey gaat eh, proberen. Eh, het is een beetje een comedy, een beetje een beetje grappig bedoeld. Maar ze gaat proberen te verklaren wat Diana Shore zingt. En het komt heel, goed over eigenlijk. En het zijn allebei twee goede zangeressen. Dus het is heel muzikaal. Ik ken deze opname, want het is een heel goed prototype van ehm, ehm, improviseren Ja, precies. Ja. Op het podium alle minuut. Ja. don't know whether we ought to sing Mac the Knife, though. Well, why not, honey? It's a great song. Well, I agree. I love the song, but my goodness, it's been done so much. Just because people, you know, they play it over and over again, and they, they don't know, they're trying to figure out what it means. <laughs> Yeah, I'm with them. I don't know what it means either. Well, I tell you what, Donna, you sing it, uh -huh. and I'll explain it. You see, I belong to the teenage set. So you do. All right, you better talk plain. Ready? Yep. Oh, the shark has what? Pretty teeth, dear. Uh-huh. And he shows them. How, Donna? Pearly white. That's my name, Pearly Me. What's the jackknife? Oh. Has McKeith. This man carries a weapon. And he keeps it. Where? Out of sight. Where do you from a tugboat. Down by the river. Down by the river, don't you know? Awesome. what? Dropping down. Well, watch out. The cement's just. What? Remember You, gespeeld door Elmo Hope, piano. Percy Heath op de bas, Philly Joe Jones op de drums. Een opname uit 53. Dan gaan we nu naar eh, een gouden oude Jerry Mulligan met Chet Baker. Bernie's Tune. Thank you. En met eh, het nummer Stormy Weather gespeeld door de jonge Duitse Hammond-organiste Barbara Dennerlein. Die eh, samenspeelt met Friedrich Gulda op de piano. Gaan we afscheid nemen. David Habig en ik. Wij vonden het leuk om vandaag uh, eh, ZFM Jazz weer voor u te mogen samenstellen. En we komen graag een volgende keer bij je terug met allemaal leuke, nieuwe, spannende en eh, interessante dingen. En wij u een hele fijne verdere dag. Er is van alles te doen in het dorp. Ik zag stalletjes, er zijn sculpturen, eh, maak een rondje. Er is ook nog Jess eh, Jazz in Haarlem, zijn we helemaal nog vergeten te melden.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 Vanmiddag kunnen daar zware onweersbuien overtrekken met windstoten van 75 tot 100 km per uur. Het Weerinstituut heeft voor deze provincies een code oranje afgegeven, de op één na hoogste waarschuwingscategorie. Het KNMI raadt mensen aan de weerberichten goed te volgen. In de Libische hoofdstad Tripoli wordt geschoten en er zijn af en toe explosies te horen, maar de strijd lijkt minder hard te zijn dan gisteravond en in het begin van de nacht. De opstandelingen zeggen dat ze in de buitenwijken van de stad staan. Bij de gevechten zouden veel burgers gewond zijn geraakt. Gisteravond leek het beslissende offensief van de opstandelingen op Tripoli te zijn begonnen. Eerder op de dag hadden ze al de steden Zawiya en Zlitan ingenomen. Vannacht liet de Libische staatstelevisie een geluidsopname horen van kolonel Gaddafi, die het land feliciteerde met het vernietigen van de ratten, zoals hij de opstandelingen noemt. Het is onduidelijk of de boodschap was opgenomen of live werd uitgesproken. Vanuit Zawiya zouden inmiddels meer rebellen onderweg zijn naar de hoofdstad. Ook zijn er opnieuw geruchten dat Gaddafi het land heeft verlaten. Op een vliegveld bij Madrid is een openluchtmis bezig onder leiding van paus Benedictus. Het is de afsluiting van de katholieke dagen. Er zijn honderdduizenden bezoekers onder wie de Spaanse koning Juan Carlos en zijn vrouw Sofia. Veel gelovigen hebben de nacht bidden door, buiten doorgebracht. Gisteravond raakten zeker zeven mensen gewond door het noodweer. Door een windvlaag viel een lichtmast om die op het kampeerterrein neerkwam. Eerder op de dag waren zeker 900 bezoekers van de Wereldjongerendagen door de hitte onwel geworden. Het weer toenemende bewolking en vooral in het zuidoosten enkele onweersbuien waarbij in korte tijd veel regen kan vallen. Vanmiddag overal kans op buien, vooral in het midden en oosten grote kans op onweer, hagel en zware windstoten. Middagtemperatuur tussen 23 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.